Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Nabestaanden van de slachtoffers van de MH17-ramp zijn blij dat het kabinet Rusland aansprakelijk gaat stellen. Voorzitter Ploeg van de stichting Vliegramp MH17 noemt het een grote steun in de rug. Volgens hem is het belangrijkste dat wordt aangetoond dat de Russische staat verantwoordelijk is. De nabestaanden zijn optimistisch over de juridische stappen, maar beseffen dat het nog jaren kan duren voordat er duidelijkheid is. Filmproducent Harvey Weinstein mag weer naar huis... na de betaling van 1 miljoen dollar borg. Hij gaf zichzelf eerder vandaag aan bij de politie in New York. Weinstein wordt beschuldigd van verkrachting en seksueel wangedrag... tijdens ontmoetingen met twee vrouwen. Weinstein is vrijgelaten, maar hij moet wel een enkel band dragen. Ook moet, heeft hij zijn paspoort in moeten leveren. De filmproducent is sinds oktober vorig jaar door tientallen vrouwen beschuldigd... van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Amerikaanse president Trump sluit niet uit dat er alsnog op 12 juni een topontmoeting plaatsvindt met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Gisteren had Trump de ontmoeting nog afgezegd omdat de Noord-Koreanen zich volgens hem openlijk vijandig gedragen. Volgens de Amerikaanse president wordt er ondanks het annuleren nog altijd met het land gesproken. In de Ronde van Italië is klassementsleider Simon Yates weggezakt uit de top van het klassement. De Brit verloor tientallen minuten op zijn landgenoot Chris Froome, die na een lange solo de bergetappe won en de roze leiderstrui overnam. Tom Dumoulin staat nu op 40 seconden tweede in het algemeen klassement. Morgen is er nog een zware bergetappe en zondag eindigt de Giro in Rome.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 就莫要猜。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 sama suuf ak séegina bëgguma dal diine yow li nekk si yow moo ne si man li ne si mooy di leen jàppale We should be using I'm the ones who practice wicked charms For the sword and the stone Bad to the bone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 lucky strike. Got me so high and then she dropped me, but she got me, she got me, she got me, yeah. Took me inside and then she rocked me. She keep me up all night. This is what it sounds like. My lucky strike. My lucky strike. Your body rocking, keep me up all night. One in a million. My lucky strike. Stuck the sky